Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Vandaag kun je je stem uitbrengen voor het Europees Parlement normaal gesproken stem je in je eigen gemeente. Maar als je vandaag nou ergens anders bent, dan kun je ook een speciale kiespas aanvragen. Bijvoorbeeld als je op Terschelling bent, waar morgen het Oerol Festival begint. En bij dit stembureau zijn ze daar in elk geval goed voorbereid. We hebben een heel groot aantal extra stembiljetten naar het eiland laten komen. We hebben ongeveer 4000 kiesgerechtigden hier. En we hebben uiteindelijk 14.000 stembiljetten besteld. Dus we zijn voorbereid op een heel groot aantal toeristen. Ja, je kan nog tot vanavond 9 uur stemmen. De Hongaarse premier Orbán zegt dat hij overweegt om Mark Rutte te steunen als nieuwe NAVO-baas. Maar dan heeft hij wel een paar voorwaarden. Zo moet Rutte terugkomen op een paar beledigende uitspraken die hij heeft gedaan over Hongarije. Ook wil hij de garantie dat zijn land niet mee hoeft te doen met de NAVO-operaties tegen Rusland. Rutte wil graag de baas worden van de NAVO en heeft de steun van Hongarije hard nodig. Zuid-Korea heeft opnieuw ballonnen naar Noord-Korea gestuurd. En daaraan hangen zakjes met pamfletten, USB-sticks met K-pop en Amerikaanse dollarbiljetten. Ja, er worden de laatste tijd vaker over en weer ballonnen gestuurd. Vorige week stuurde Noord-Korea ballonnen naar het zuiden met zakken afval daaraan. En een Britse politieman die anderen waarschuwde voor de gevaren van straatracen... is ontslagen nadat hij zelf veel te hard reed. Adam Smith, zo heet hij, maakte onder meer dit filmpje... waarin hij vertelt dat er races zijn gespot in zijn werkgebied. PC Adam Smith attached the road policing group here in North Yorkshire... Uh, in response to community concerns around the street racing we've been seeing here... Uh, over the past couple of months. De agent werd gepakt terwijl hij rondschuurde met bijna 250 km per uur... en is zijn baan dus kwijt. Het weer dan nog. Vanmiddag blijft het bijna overal droog en is er een mix van zon en bewolking bij een graadje of 17. Alleen in het noorden is er meer kans op een buitje. En vanavond wordt het overal een stuk zonniger. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen wordt nog langzaam gereden over de N9 Den Helder-Alkmaar...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 When you hold in your squeeze me tight. But you make everything alright. When you hold in your squeeze me, squeeze me. But you make everything alright. When you hold in your squeeze me tight. But you make everything alright. When you hold in your squeeze me. You make me feel so nice when I'm around you. wake up in the morning And I'll spend my whole life with you The sweetness of your smile Helps away with all of my fears If it should all go wrong My life succumbs to tears I've never been so deep into anyone else but you A place in my heart Never been so close to you And if you want me to Hang around then I'll never let go I'll give you all my time Stick around with you for sure But you make everything alright When you hold and you squeeze the time But you make everything alright When you hold and you squeeze But you make everything alright When you hold and you squeeze me tight But you make everything alright When you hold and squeeze me should all come true. I will give my heart to you to keep safe in your arms, like I know that you wanted to. It gives me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, looking down from a bird's eye view. I see my love maker from the time that I spent with you. I'll give you anything and everything will work out fine. I can trust in you because you give me peace of mind. Cause you are all I want, and you are all I need. the Because I'm your only mate. Because I'm your only mate. Because I'm. Cause you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright. When you hold and squeeze me tight about you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight, I'll do anything for you. You'll do anything for me. I'll do anything for you. Keep on telling me, keep on using me. I'll do anything for you. You'll do anything for me.